Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Huurwoningen in de vrije sector zijn opnieuw duurder geworden. De afgelopen maanden gingen de prijzen gemiddeld met bijna 10% omhoog. Voor een nieuw stekkie betaal je volgens een huursite nu gemiddeld bijna 19 euro per vierkante meter. Voor een woning van 75 vierkante meter komt dat neer op net iets meer dan 1400 euro per maand. Daarbovenop komen dan nog kosten voor gas, water, licht en je internet. Begin deze maand ging er een wet in om de hoge huren omlaag te brengen. Verhuurders zien het niet zitten om zich aan die regels te houden... en zetten daarom vaker huizen en appartementen te koop. Donald Trump heeft zich voor het eerst weer voor het publiek laten zien sinds de aanslag op hem. Bij een bijeenkomst van zijn Republikeinse partij werd hij luid toegejuicht door zijn aanhangers. Dat zag correspondent Ryan Hermelijn toen hij opkwam zo op die conventievloer, verband op het oor. Zichtbaar dat hij gewond is geraakt eh, na die mislukte aanslag op zijn leven. Met die vuist omhoog, net als in die iconische foto's na de moordpoging. Ja, eh, de mensen werden helemaal gek. Trump werd vannacht officieel genomineerd als presidentskandidaat voor de Republikeinen. En in alle vroegte is deze ochtend de Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan. Tienduizenden mensen lopen de komende dagen 30, 40 of 50 kilometer door Gelderland. Hoeveel loopt u? 40, met eh, mijn broertje mee. En hoe gaat het? Ja, prima, prima. Het gaat hartstikke goed. Nog geen blaren? Nee, nergens last van. En niet alleen is het elke dag vroeg voor de tienduizenden deelnemers. Ook mensen langs de kant zijn er vroeg bij. Dan eh, staan we lekker om vier uur op met het hele gezin en peperkoek smeren en dan eh, gaan we zitten. Ja. En het idee daarachter is mensen supporten? Zeker, mensen supporten en eh, even wat krachtvoer meegeven. <laughs> Vrijdag is de laatste dag. Dan lopen de wandelaars de laatste meters op de Via Gladiola in Nijmegen. Het weer nog vanmorgen af en toe buien, maar er zijn ook opklaringen met zon. Vanmiddag trekt het verder dicht. Het gaat op meer plekken regenen en het kan ook gaan onweren.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huren in de vrije sector zijn het afgelopen kwartaal bijna 10% gestegen... vergeleken met een jaar eerder. Volgens woningzoeksite Pararius kost een woning van 75 vierkante meter... nu iets meer dan 1400 euro per maand. Afslankmiddel Wegovi wordt voorlopig niet vergoed. Het Zorginstituut Nederland is bang voor een stormloop op het middel, net als met Ozempic. Dat zou een kostbare zaak worden voor de zorgverzekering. En een badjuf uit Eindhoven die schrok van een collega met een dode muis... krijgt 4.500 euro schadevergoeding. Ze viel van de stoel, blesseerde haar knie... en volgens de rechter had de gemeente Eindhoven moeten zorgen voor een veilige werkplek. En het weer vanmiddag buien en 18 tot 21 graden. van Zandvoort, op 106.9 ZFM.